Ascher reageerde fel. Iedereen die door Wilders beschimd wordt, heeft meer fatsoen in de pink dan Wilders in zijn hele fractie, zei Ascher. Om middernacht gingen de eerste stembureaus open. In Castricum stemden tussen 12 en 1 een kleine 100 mensen op het NS-station. De meeste stemlokalen in Nederland gaan om half acht open. De Consumentenbond maakt zich zorgen over een nieuwe update van Windows 10. De grote update die binnenkort online komt... kan volgens de bond de privacy van gebruikers schaden. Microsoft kan na de update bijhouden welke software er op de computer staat... om zo gericht advertenties aan te bieden. Volgens de Consumentenbond is deze reclameoptie moeilijk uit te zetten. Microsoft noemt de kritiek voorbarig omdat de bond alleen een voorlopige versie van de update heeft gezien. De Duitse deelstaat Saarland verbiedt politieke campagnes door buitenlandse politici.